Dit is Onderduif Nederwit met het NOS Journaal. In Georgië heeft president Saakashvili de nederlaag erkend van zijn partij bij de parlementsverkiezingen van gisteren. De uitslag heeft tot gevolg dat oppositieleider Ivanishvili premier zal worden onder Saakashvili. De miljardair Ivanishvili leidt het verbond van oppositiepartijen Georgische Droom. Volgens Saakashvili wil hij Georgië weer onder de invloedssfeer van Rusland brengen. Ivanishvili spreekt dat tegen. Van de 30 miljard euro die jaarlijks aan pensioenpremies wordt betaald gaat ongeveer een vijfde op aan kosten. Dat heeft adviesbureau LCP Nederland becijferd. Het gaat onder meer om de kosten van administratie en beheer. Volgens LCP zijn de bedragen hoger dan nodig. Branchevereniging Pensioenfederatie vindt van niet. We beheren niet alleen geld van premiebetalers, maar ook van gepensioneerden, zegt de federatie. Europese kerncentrales moeten zich beter beveiligen tegen extreme omstandigheden. In geen enkele centrale is de situatie helemaal in orde. Dat staat in de uitgelekte stresstest die de Europese Unie heeft laten uitvoeren... na de ramp in de kerncentrale in Fukushima van vorig jaar. Er is gekeken naar de veiligheid bij bijvoorbeeld overstromingen, explosies en terroristische aanslagen. De situatie in de kerncentrale van Borselen is relatief veilig. Het voormalige cruiseschip SS Rotterdam verhuist mogelijk naar Oman. De eigenaar, een woningcorporatie, moet het schip verkopen van het ministerie van VWS. De corporatie had 250 miljoen euro gestoken in de verbouwing van het schip, veel meer dan begroot. Investeerders in Oman zouden veel geld over hebben voor de Rotterdam. Nog niet eerder heeft de KNVB zoveel leden gehad. Het waren er het afgelopen jaar ruim 1,2 miljoen, een stijging van 3600. Volgens de 123 jaar oude voetbalbond komt dat vooral door de toename van het aantal vrouwen en meisjes. De KNVB spreekt van een opvallende groei in deze tijd van individualisering. Dan het weer afwisselend stapelwolken en zon, maar ook een enkele bui. Maximaal rond 17 graden. Morgen bewolkt en regenachtig en een stevige zuidwestenwind. Met 15 graden wordt het ook wat frisser. Dit was het NOS. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staan geen files. Er worden snelheidscontroles aangekondigd voor vandaag op de A13 tussen Den Haag en Rotterdam. En op de A50 tussen Apeldoorn en Arnhem. Tot zover de verkeer.